Daarom komen ze voorlopig dus niet vrij, zegt deze Vlaamse verslaggever. Volgens de Raadkamer zijn er dus voldoende aanwijzingen... om de twee jonge mannen nog een maand in de cel te houden. Ook al ontkent advocaat Johan Plateau... dat zijn 18-jarige cliënt een aanslag wilde plegen. Volgens hem gaat alles terug op vage informatie. Ook de advocaat van de andere verdachte ontkent dat er plannen waren voor aanslagen Vanwege de dreiging deed Wilders niet mee aan verkiezingsdebatten. Maar vandaag begint hij weer met campagne voeren. Belangrijke hulpgoederen komen de Gazastrook nog steeds niet in. Dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie houdt Israël allerlei leveringen nu tegen. Belangrijke materialen blijven geblokkeerd. Eh, denk bijvoorbeeld aan ontziltingsinstallaties voor de productie van drinkwater. En dit belemmert eh, enorm het herstellen van de medische infrastructuur in Gaza. Volgens Israël kunnen de spullen ook voor andere doelen worden gebruikt. Andere spullen kunnen juist wel wat makkelijker Gaza in sinds het staakt het vuren. En Peter uit Roosendaal mag niet meer op zijn trompet spelen als hij door de stad loopt of op een bankje zit. Bewoners van het centrum klaagden over herrie. De politie werd erbij gehaald en Peter moest zijn trompet zelfs inleveren. Omroep Zuidwest TV ging daarom langs bij de trompetist. Nou, ze hebben het over overlast. Eh, geluidsoverlast. Nou ja, oké, dat kan. Eh, ja, tot 10 uur mag er geluidsoverlast zijn, geoorloofd. Ehm, ja, dan erbij, eh, ja, luistert, een stratenmaker haal je ook zijn zaag niet weg als die daar staat. De burgemeester bepaalde dat Peter en zijn trompet niet meer welkom zijn in het centrum van Roosendaal. Peter ging in hoger beroep, maar heeft geen gelijk gekregen. Het weer nou, het blijft grijs en een beetje miezerig. En morgenmiddag is het net als nu een graadje of 15. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Mandy van der Plas van de AWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A7 van Zaanstad naar Horen. Bij Purmerend Zuid 10 minuten vertraging. Rijd je op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar... dan doe je er bij knooppunt Raasdorp 10 minuten langer over. Op de A22 Velsen richting Beverwijk. Bij Beverwijk Oost 3 kilometer. Dat kost je een kleine 10 minuten. Op de A8 van Amsterdam naar Zaanstad sta je in de file bij knooppunt Zaandam. Daar is de vertraging 5 minuten... En ook rijdt het langzaam op de N242 Alkmaar-Middenmeer.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 Just a little bit more love, just a little bit more passion. This is how it should begin. Skin on skin all over. Just as long as love's around. Here's a true romance. Be aware and take your chance. Tomorrow I'm gonna leave you. But I am here for you tonight. Just a little bit more love. Just a little bit more pain. skin just a little bit. forget my love is true. So baby, let me show you what to do. Just a little bit more love.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 Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Pakistan en Afghanistan hebben een gevechtspauze afgesproken. Zondag braken langs de grens gevechten uit. Daarbij zouden tientallen doden en gewonden zijn gevallen. De Amerikaanse president Trump dreigt met het verplaatsen van voetbalwedstrijden tijdens het WK voetbal volgend jaar. Hij heeft het gemunt op de stad Boston, die wordt bestuurd door een democratische burgemeester. Daarom is de stad volgens Trump onveilig. Tsjechië heeft bondscoach Ivan Hasek ontslagen. Aanleiding is de pijnlijke nederlaag in de WK-kwalificatie afgelopen zondag. Tsjechië verloor met 2-1 van de Faroe-eilanden, de nummer 141 van de wereldranglijst.